uur. Joris Stubinitsky met het NOS-journaal. VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF zegt dat een miljoen kinderen Oekraïne zijn ontvlucht sinds het begin van de oorlog. Volgens de directeur zijn er bij de Russische inval zeker 37 kinderen omgekomen en 50 gewond geraakt. De aanval op een kinderziekenhuis in Mariupol gisteren noemt UNICEF afschuwelijk. President Zelensky noemt de aanval het ultieme bewijs van genocide door de Russen. Voor het eerst sinds het begin van de oorlog praten de ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland en Oekraïne vandaag met elkaar. De ontmoeting is in de Turkse badplaats Antalya. De Oekraïense minister Kuleba zegt dat hij er weinig van verwacht. Verder belt president Biden vandaag met de Turkse president Erdogan. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is akkoord gegaan met een steunpakket van bijna 14 miljard dollar voor Oekraïne. Ruim 6 miljard daarvan gaat naar de Amerikaanse defensie ministerie kan het geld gebruiken om troepen in de regio in te zetten... en militair verdedigingsmateriaal van te kopen. Nog eens 4 miljard dollar is bedoeld voor humanitaire hulp. De afgelopen twee maanden zijn meer Nederlanders met corona besmet geraakt... dan in heel 2020 en 2021 bij elkaar. Dat zegt bloedbank Sanquin. Vooral onder jongeren ging het hard, onder meer door carnaval. Uit antistoffenonderzoek van de bloedbank blijkt dat van alle 18 tot 25-jarigen meer dan de helft de afgelopen twee maanden een infectie heeft gehad. Tennisser Novak Djokovic heeft afgezegd voor de Amerikaanse Masters-toernooien in Miami en Indian Wells. Hij is niet tegen corona ingeënt en komt daarom Amerika niet in. Eerder dit jaar mocht Djokovic daarom ook Australië niet in en kon hij niet meedoen aan de Australian Open. Het weer, het is droog, de minima liggen rond het vriespunt. Het wordt weer een zonnige dag, soms met een beetje sluierbewolking.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 feel veel meer dan je pa verdient. Jij en je zusje. Zoals je klaar staat, grote broer. Bloed is bloed, geen raar kleine vent. Luister even, kleine heer. Het is nu te laat, ik kan niet meer. Oh, maar ik hou.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 Sinds het begin van de oorlog zijn meer dan een miljoen kinderen Oekraïne ontvlucht... meldt VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF. Dat zegt dat kinderen dringend behoefte hebben aan vrede. Tennisser Novak Djokovic heeft afgezegd voor de Amerikaanse Masters-toernooien in Miami en Indian Wells. De Servier is niet gevaccineerd tegen corona en komt daarom de Verenigde Staten niet binnen. Het weer, het wordt een zonnige dag, soms met wat sluierbewolking... en de temperatuur stijgt tot maximaal 16 graden. here in Santa Monica. At first it felt like closure, but there's no moving on from us.